aan de grens van de Duitse heuvelen zag men na een bloedige slag. In de stille avonduren, een Canadees soldaat op wacht. In de stille avonduren. Een Canadees soldaat op wacht. Zijn ogen keken naar het oosten. Alles stond rond hem in brand. Vlammen stegen naar de hemel beschenen vel, het Duitse woud. Vlammen stegen naar de hemel, beschenen vel, het Duitse woud. De soldaat liep naar de bosrand, daar lag een die hem zijn lieve broeder, met de ring al in zijn hand. Die hem zijn lieve broeder, met de ring al in zijn hand. sterven, want de kogel trof mij goed. Hier aan deze Duitse bosrand, hier stroomt mijn soldatenbloed. Hier aan deze Duitse bosrand stroomt mijn soldatenbloed. Ik wil mijn ring nu aan je geven. Druk mijn hand voor de laatste keer. Stuur hem terug naar mijn geliefde, naar kan der ik nooit weer. Stuur hem terug naar mijn geliefde, naar Canada, keer ik nooit weer. Zeg haar dat ik ben gevallen in het grote Duitse woud dat ik rust in donkere aarde met op mijn grauw een kruis van hout. Dat ik rust in donkere aarde met op mijn grauw een kruis van hout.